Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Een man met een metaaldetector heeft in de buurt van Hogeveen... spullen gevonden van een vermoord echtpaar. In een terrein voor zandwinning vond hij onder meer een camera en een iPad mini. Dat zijn spullen van een echtpaar het Exlo... dat in de zomer van 2013 om het leven werd gebracht. De nieuwe vondst is niet van belang voor het onderzoek. De politie had op aanwijzing van de twee verdachten... ook al bezittingen van het echtpaar gevonden in de zandwinning. De CTIVD, de Commissie voor Toezicht op Inlichting en Veiligheidsdiensten, begint een onderzoek naar de rol van de inlichtingendienst AIVD en de MIVD bij het beoordelen van vliegveiligheid. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, die de toedracht van de ramp met de MH17 onderzoekt, had daarom gevraagd. Er wordt onder meer onderzocht wat de AIVD en de MIVD in juli specifiek wisten over het luchtruim van Oekraïne en wat er met die kennis is gebeurd. Zaterdag zeiden luchtvaartdeskundigen dat het luchtruim boven Oost-Oekraïne al veel eerder gesloten had moeten worden. Bij een bomaanslag op een politiebureau in het toeristische centrum in Istanbul is zeker één politieagent gewond geraakt. Een vrouw blies zichzelf op in het politiebureau in de wijk dicht bij de Blauwe Moskee. Volgens sommige bronnen zijn twee agenten gewond geraakt. De politie heeft de wijk afgesloten. Na de aardbeving van vanochtend in Groningen zijn bij het schademeldcentrum zo'n 25 meldingen binnengekomen. De verwachting is dat er de komende dagen nog meer schademeldingen volgen. De beving was vanochtend rond 8 uur in de omgeving van Loppersum in Noord-Groningen. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 2,7 op de schaal van Richter. In Groningen is een nieuwe burgemeester geïnstalleerd. De 63-jarige Peter den Oudste werd in een speciale raadsvergadering geïnstalleerd. Dus de opvolger van Ruud Vreeman. Die was sinds het vertrek van burgemeester Peter Reewinkel in oktober 2013 waarnemer. Het weer, regen, morgen wat vaker zon, dan is het op de meeste plaatsen weer droog. En dan wordt het 6 tot 8 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de ring van Amsterdam in beide richtingen 4 kilometer op de ring Zuid. Op de A16 Breda-Rotterdam voor Rotterdam Centrum 5 kilometer op de parallelbaan. Twee rijstroken zijn daar dicht na een ongeluk. A28 Amersfoort richting Zollen voor Amersfoort-Vathorst 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht voor knooppunt Rijnsweert 4 kilometer.